van 5 uur. Kees Groot met het NOS. Informateur Schippers gaat toch een brief naar de Tweede Kamer sturen... over de voortgang van de onderhandelingen over een nieuw kabinet. Partijen in de Tweede Kamer die niet bij de formatie betrokken zijn... hadden daarom gevraagd. Maar VVD, CDA, D66 en GroenLinks vinden het niet verstandig... om tussentijds mededelingen te doen. Informateur Schippers gaat toch op het verzoek in... al is de algemene verwachting dat er weinig inhoudelijks in haar brief zal staan. Het aantal meldingen van datalekken bij gemeenten is fors toegenomen, blijkt uit nieuwe cijfers van de autoriteit persoonsgegevens. Het gaat om privacygevoelige gegevens van burgers, die in de meeste gevallen per ongeluk naar de verkeerde mensen zijn gestuurd. In het eerste kwartaal van dit jaar waren er al 330 incidenten. De NAVO overweegt enkele duizenden extra militairen te sturen naar Afghanistan. Secretaris-generaal Stoltenberg benadrukt dat er geen nieuwe vechtmissie komt... maar dat het gaat om een mogelijke uitbreiding van de trainingsmissie... waar ook Nederlanders aan meedoen. De Taliban lijken de laatste tijd opnieuw aan kracht te winnen in Afghanistan. De regering in Kosovo is gevallen. Premier Mustafa heeft een motie van wantrouwen niet overleefd. Die was ingediend omdat hij zich volgens de oppositie niet aan zijn verkiezingsbeloftes had gehouden. Er zijn al jaren politieke spanningen in Kosovo. De Kosovaren gaan nu volgende maand naar de stembus voor vervroegde verkiezingen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit controleert vanaf vandaag in Venendaal of de Aziatische tijgermug daar nog is. Het insect kan het Zika-virus en knokkelkoorts overbrengen. Vorig jaar werden er meerdere tijgermuggen aangetroffen in Venendaal. De NVWA heeft vallen geplaatst en belt bij bewoners aan om in bloempotten en regentonnen te kijken of daar eitjes zijn gelegd.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 A2 Amsterdam-Utrecht tussen Breukelen en Maarsen 10 minuten. A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep 10 minuten. A16 Breda-Rotterdam voor Rotterdam-Prins Alexander een kwartier. Op de A20 bij Rotterdam van Gouda en ook van Holland is een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Gouda en Nieuwekerk aan de IJssel een half uur vertraging. De weg is wel weer vrij. De andere kant op richting Gouda tussen Rotterdam-Krooswijk en Moordrecht ook een half uur vertraging. A27 Utrecht-Gorkum tussen Knoopend Everding en Noordeloos 20 minuten. A44 Amsterdam-Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 10 minuten vertraging.